Dat heeft premier Yatsenyuk laten weten. In de regio's in het lopen daardoor ruim 2 miljard euro staatssteun mis. Het geld blijft in de staatskas zolang de regio's bezet zijn door Russische terroristen, zegt Yatsenyuk. Kiev blijft wel gas en stroom leveren om een humanitaire catastrofe te voorkomen. Op de rampplek van vlucht MH17 zijn vandaag opnieuw stoffelijke resten geborgen. Het is de derde keer in één week dat leden van de Nederlandse repatriëringsmissie op de rampplek aan de slag konden. De stoffelijke resten die de afgelopen dagen werden geborgen worden zaterdag vanuit Garkov overgevlogen naar vliegbasis Eindhoven. De Tweede Kamer vindt dat er zo snel mogelijk een debat moet komen over misstanden in de zorg. Het CDA wil dat er in de vele regels geschrapt wordt, zodat medewerkers weer tijd hebben voor de zorg. Aanleiding voor het debat is de klacht van de vader van staatssecretaris Van Rijn over de verzorging van zijn vrouw die in een instelling wordt verzorgd. De SP hekelt de afstandelijke publieke reactie van staatssecretaris Van Rijn hierop gisteravond. Het weer, blijft overwegend bewolkt en het koelt vanavond af naar 3 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en er kan wat nevel of mist ontstaan.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 Ik verdien er te weinig mee. Zal vast een tweede gedachte zijn geweest. Ik haal alles van Spotify af. Dus als je nu Taylor Swift intikt op Spotify, kan je er niet meer vinden. Gelukkig wel nog hier bij CFM. Je hoort haar nieuwste single Out of the Woods. En ook nog Calvin Harris en Blame. Zometeen gaan we terug naar de jaren 90. Gelukkig dat een paar artiesten wel hun plaat op Spotify hebben laten staan. Anders konden we dit niet doen. Wat dacht je van de Benga Boys? Boom, boom, boom, boom. Of heb je meer zin in deze van Natalie in Brooklyn? Torn. we hebben zoiets van... Nee, gekkie, doe lekker Hansen en bop Hansen, bop Bob, Thor, Natalie en Brooklyn of de Benga Boys. Boom, boom, boom, boom, boom. Een van deze vier jaren 90 classics hoor je zometeen hier op CFM. En welke dat is, dat ligt helemaal aan jou. Mailen kan jouw favoriet, callaard.hotmail.com of twitter het naar CFM Beachmasters. Hoor je jouw ultieme 90s classic meteen.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 Bring the beat oh. back. Oh. Nou, vooruit, nog 20 seconden. Right. Ja, lekker hè. Lekker hè, Katie? Dat nou, was het dit weekend ook tussen ons. Katy Perry, this is how we do. Hier bij ZFM. This Tijd voor deze. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Deze week was de stelling... ik draag wel eens geen BH in het openbaar. Was een vraag alleen naar voor de vrouwen... omdat de bustehouder vandaag 100 jaar bestaat. Terechtgekomen op de vierde plek... ik heb geen titel, sorry. Dat is het toch niet doorheen. Hè? Ik had er toch niet doorheen. Terechtgekomen op plekje nummer 3. Ik heb nooit een BH aan, gek. Ze zitten gewoon op een plek. Terechtgekomen op de tweede plek. Nee, ik draag altijd een bustehouder met bandjes over mijn schouder. En terechtgekomen op de plek waar je als artiest wil staan. Nummer 1. Af en toe, als ik er echt geen zin in heb... dan is mijn BH uitdoen gewoon even, even een fijne uitlaatplek. Nou, kijk eens aan. Dank jullie wel voor jullie reacties. En blijf ook reageren, want welke 90s classics wil je horen? Hansen, Bob, Natalie en Buckley uit Torn of de Benga Boys. Laat maar weten, collard.hotmail.com way downtown, walking fast. Faces homebound. ik ben er gewoon nog hoor. Video didn't kill the radio star. Maar zo heet die plaat wel, van de Bugles, hier bij ZFM. En eh, daarvoor hoorde je ook nog die fantastische plaat van Scouting for Girls. Famous, het is tijd voor de uitslag. We gaan eens even kijken met ongeveer 60% van de stemmen. Ah, dat vind ik leuk. Vind ik tof om te horen. De jaren 90s classics Hansen en M-Bob. M-Bob. Bob. waarschijnlijk, maar Hansen, dat klinkt gewoon leuker. Braadwurstel. En hmm, hier bij CFM. Zometeen hier ook nog Lady Antebellum. Dat is Alex Cardinio, eerst je weer update. De nevel die verdicht zich vanavond geleidelijk weer tot mist. Vannacht komt het af eh, naar de eh, 2 tot 5 graden. Morgenochtend is er mist, daarna ruimte voor wat zon. Wordt het ongeveer 10 graadjes. En dan je verkeersupdate. Het is rustig op de weg en dat mag ook wel rond deze tijden. De A1 Amersfoort, Amersfoort, of Amsterdam Amersfoort tussen Soest en Eembrugge. 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat je 22 minuten kosten komt door een ongeval. En nou, dat tussen Soest en Eembrugge ook een afsluiting van de rechte rijstrook. De N218 Spijkenissen Europort tussen de aansluiting met de A15 en de N493 naar Spijkenissen vertraging van 4 minuten. En dan zit er nog de N255 Utrecht-Renen tussen Zeist en de aansluiting met de A12 dat bij afrit Driebergen naar een vertraging. Hou rekening met 5 minuten. Stefan Koller met de hits van Beachmaster. Calvin Harris. Katy Perry. Mr. Props. Nothing really matters, no. Nothing really matters. ZFM. hoor. Ik zit wel een beetje met kippenvel naar deze te luisteren. Sowieso alles van Lady Antebellum. Fantastisch, lekker romantisch. Hou ik van. Lekker hier zo wegdromen in de studio. Je hoorde Just a Kiss. En daarvoor een complete, complete tegenstelling. I'm in love, I wanna do it. <laughs> super nice. Allemaal hier natuurlijk bij ZFM. Zo gaat het hier. Zometeen David Guetta voor je. Nieuws samen met Sam Martin. Dangerous en hier is eerst Toto voor je.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 Laatste viool was deze man. <laughs> David Guetta, Sam Martin, Dangerous hier bij ZFM. En daarvoor hoorde je Toto en Africa. En, en, wat we zo meteen gaan draaien, dat is helemaal up to you. Het laatste woord in het programma is namelijk zeer democratisch altijd voor jou. Daar aan de andere kant van het radiotoestel. Waar word jij nou gelukkig van? Dat je denkt van, het is woensdagavond, het is een beetje grauw buiten is allemaal klaar met de zomer. Bah, ik ben eigenlijk best wel zagrijnig. Waar kan ik je dan blij mee maken? Wat vind je fijn om even door die speakers te horen? Daar ben ik benieuwd naar. Ik kan het antwoord geven via mijn mailadres kollaard.hotmail.com. Komt u maar door, dan hoor je het misschien zo meteen als laatste woord in het programma. Avicii en Robbie Williams, de Days hoor je in ieder geval zo meteen op. En hier is hier Sigma voor je en Nobody to Love. Hier en Robbie Williams hier bij CFM en The Days. Het was CFM Masters van 5 november 2014... wanneer we de eerste kerstplaat draaiden. Vrouwen bustenhouders toch wel eens vaak uitdoen. Bussen gewoon doorrijden, maar er niemand meer over de Zandvoortse laan kan. Mm, Bob eruit werd, de nacht mooi is en ik daarom een nachtpremière ga bezoeken. Bellen eigenlijk fucking eng zijn en zometeen hier de raadsvergadering is op CFM. En dan hebben we nog het laatste woord. Die is deze week aangevraagd door Jim. Hij ging voor Wonderwall van Oasis. Gaan we voor hem draaien. Ik zeg graag tot volgende week.